van de Rotterdamse taxicentrale rijden vanaf volgende maand rond met camera's op het dak. Er zitten al camera's in de taxi, maar volgens de koepelorganisatie helpen die niet meer tegen het geweld, omdat chauffeurs door overvallers vaak de auto worden uitgelokt.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 niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet. Wel. Nee, niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. that's falling sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words when we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep?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 Ze vindt het niet kunnen dat de gemeenschap moet opdraaien voor de schade die door vuurwerk vuurwerkvandalen wordt veroorzaakt. Volgens Verver is alleen al een eigendom van de gemeente Schiedam voor 85.000 euro vernield. In het proces tegen Julio Potsch worden vandaag in Den Haag getuigen gehoord. Het zijn acht oud-Transavia-collega's. Volgens vier van hen heeft Potsch gezegd dat hij piloot was van de zogenoemde dodenvluchten in de jaren 70 en 80. Toen werden tegenstanders van het Argentijnse regime uit vliegtuigen in zee gegooid. Vier andere oud-collega's zeggen dat Potsch nooit iets heeft gezegd over een rol bij de dodenvluchten. De ministers Opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid brengen vanmiddag een bezoek aan Moerdijk. Ze praten er met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht over de brand in chemiebedrijf Chemiepak. Ze gaan het onder meer hebben over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De Baskische terreurgroep ETA heeft aangekondigd voor goed de wapens neer te leggen. Vier maanden geleden besloot de ETA al tot een voorlopig staakt het vuren. Daarin werd niet duidelijk gezegd dat ze hun wapens ook inleveren, iets wat de Spaanse regering wel graag wil. De ETA zegt op een vreedzame manier verder te willen strijden voor een onafhankelijk Baskeland. De ETA heeft al vaker een permanent staakt het vuren afgekondigd, waar de leden zich vervolgens niet aan hielden. De waterstanden in de Maas zijn stabiel. In Zuid-Limburg daalt het water alweer licht. In het midden van de provincie zijn de